uur. Freddy van met het NOS-journaal In Sint-Petersburg werd gedemonstreerd tegen president Poetin onder de leuze We zijn hem zat. De meest jonge demonstranten willen niet dat Poetin voor een vierde termijn gaat. Poetin heeft zich nog niet officieel kandidaat gesteld voor de verkiezingen van volgend jaar, maar algemeen wordt verwacht dat hij dat wel doet. Poetin regeert sinds 2000. Het vermiste Amerikaanse meisje Maggie Lee is in de buurt van het station in Zwolle levend gevonden. Volgens een woordvoerder van de politie is het meisje in goede gezondheid. De politie vond haar na een tip dat ze onderweg was naar die stad. Het is niet bekend of ze alleen was of in het gezelschap van anderen. Dus de politie zegt dat ze naar Den Haag wordt gebracht. Daar is haar moeder, die hier naartoe is gekomen om haar te zoeken. Morgen zal verder met het meisje worden gesproken. Ze nam op 1 april een vliegtuig naar Nederland en was sindsdien niet meer gezien. De politie heeft beelden van een bewakingscamera online gezet... waarop een man is te zien die mogelijk verantwoordelijk is... voor pogingen tot brandstichting vannacht in Maastricht. Bij acht huizen werden brandende folders door brievenbussen geduwd. Bij één huis vlogen de gordijnen in brand. Verder is er alleen schade aan de voordeuren. Na aanleiding van de brandstichtingen zal de politie vannacht extra surveilleren in de wijk. En een leren jasje dat acteur Patrick Swayze droeg in Dirty Dancing is op een veiling verkocht voor 57.000 euro. De weduwe van Swayze verkocht ook t-shirts en een surfplank die de acteur gebruikte, maar die bracht minder op. Swayze overleed in 2009 en was toen 57. Het weer, Heel lokaal kan een licht buitje vallen. Verder is het droog.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 Hey, nummer 12 van deze week dus uh, Anne-Marie. En volgens mij... Uh, oh nee, is niet eens snel snelste stijger. Dat was uh, Clean Bannon met Symphony. Ik dacht dat deze was, joh. Acht plaatsen gestegen in haar derde week.